en dat de pensioenen weer worden geïndexeerd... zodat mensen er niet op achteruit gaan. Knot zegt dat een akkoord tussen het kabinet, de bonden en de werkgevers... in het belang is van alle generaties... Het huidige stelsel zet jong en oud op tegen elkaar... en dat kan tot sociale spanningen leiden, zegt de bankpresident. In de Noordzee drijven nog twee olieslierten op zo'n 7 kilometer van de kust van Texel. Rijkswaterstaat is al de hele dag bezig om de resten van de olievlek op te ruimen. Met een vegenarm wordt de olie opgezogen. De vlek werd gisterochtend voor het eerst gezien op satellietbeelden. De Tweede Kamer debatteert volgende week over de zaak Anne Faber. Uit onderzoek blijkt dat er grote fouten zijn gemaakt bij de behandeling van Michael P., de man die Anne Faber heeft vermoord. P. kreeg te veel vrijheden terwijl hij werd behandeld in een kliniek in Den Dolder. Na aanleiding van de rapporten heeft minister Dekker het verlof van 21 gewelds- of zedendelinquenten aangepast of ingetrokken. In bijna alle provincies worden vandaag de statenleden geïnstalleerd... die vorige week woensdag zijn gekozen. Alleen in Flevoland gebeurt dat niet. Daar heeft het CDA om een hertelling gevraagd. De partij komt tien stemmen tekort voor een vierde zetel. De statenleden, statenleden kiezen op 27 mei de Eerste Kamer. Oud-staatssecretaris Hans Simons is gisteren in zijn woonplaats Renesse overleden. Simons was voor de PvdA onderwijswethouder in Rotterdam... waarna hij staatssecretaris van Volksgezondheid werd in het derde kabinet Lubbers. Hij stond onder meer aan de wieg van de wet BIG. Sindsdien staan alle zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Hans Simons was 71 jaar. Het weer droog en wat zon. Het is een graad of 14. Ook morgen in de loop van de dag zon en dan wordt het een graad of 15.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 En in de tweede uur beginnen we zometeen met Fleetwood Mac. En daarna de koning van de twist, Chubby Checker. We hebben natuurlijk de Elvis-single en de favoriete LP's en nog heel veel meer lekkers. Dus blijf lekker luisteren en geniet van de muziek. Dit was eh, Chubby Checker met Let's Twist Again. En dat kwam uit het jaar 1961. En we begonnen natuurlijk met uh, Don't Stop van Fleetwood Mac... uit 77 van het album Rumors. En we gaan weer eh, als derde iets rustigs draaien. En dat komt van Elton John. Hier is Blue Eyes. Blue eyes baby's got like a deep blue sea. baby's got John and Blue Eyes. Verleden week heb ik nog uitgebreid eh, verteld... dat mijn favoriete zangeres eh, Gladys Knight is. En toen draaide ik ook een plaat van haar. En verdomme, ze staat er weer in. Hier is Midnight Train to Georgia. Gladys Knight samen met de Pips. He's leaving the light. Mm. He's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, what's left of his world? The world he left behind. Not so long. than live with maar ook de inbreng van de Pips op dit nummer... Midnight Train to Georgia van Gladys Knight en de Pips. In 1970 bracht eh, eh, George Harrison een driedubbel album uit... helemaal bevrijd van het feit dat hij John Lennon en Paul McCartney... niet meer voor hoefde te laten gaan met de composities die hij had geschreven. Eh, van het album gaan we een nummer draaien en dat heet Apple's Crafts. notícia. Cross, George Harrison van het album All Things Must Pass. En er staan nog heel veel heel mooie nummers op, op dat driedubbel album. De volgende zangeres die werd deze week 75 jaar, Diane Ross. En daarom draaien we Love Hangover. 70 jaar, Diane Ross. Dit was lang of Hangover. En ehm, we gaan nu luisteren naar de Elvis-single. En die werd voor de verandering maar weer geschreven door Pomus en En het nummer heet Kiss Me Quick. En de B-kant was Suspicion.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 Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Love you so, kiss me quick. whisper apart. Suspicion, why torture me? Now Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why taught you? dit nummer hoor, dan moet ik altijd denken aan Haarlem, de voetbalclub Haarlem. Want dit nummer werd gespeeld als de ploeg het veld opkwam. De rood-blauwe leeuwen. Abanda was dit van Herb Albert en de Tijuana Brass. Hans die kijkt een beetje benauwd. Hm, oké. Eh, ja, dat was de instrumentale van <laughs> dit uur. we gaan nu verder met een groepje dames die heet The Three Degrees. En ze hadden een aantal hits en dit was er een van... Decision, The Three Degrees uit 1971. En dan zijn we alweer toe aan de favoriete LP van deze week. En die komt van de Dire Straits en heet On Every Street. En als je die gaat kopen, dan krijg je echt waar voor je geld. Want er staat voor ruim een uur muziek op. We gaan het drie draaien achter elkaar en straks hoor je welke nummers er gespeeld zijn. Veel plezier. Tell I was calling just to wish you well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, lovely tender, baby, don't be cruel. Return to sender. the sacred and profane, pleasure and the pain. Yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm looking for on every street. your face I'm looking for on every street. Je hoorde drie nummers van het album On Every Street van The Dire Straits. En we draaiden achtereenvolgens Calling Elvis, On Every Street en Heavy Fuel. Volgende week weer een favoriete LP. Ik weet alleen op dit moment nog even niet welke dat gaat worden. Ehm, ik weet wel wat de volgende plaat gaat worden. Hier zijn de, eh, de Stampeders. laatste plaat van eh, dit programma. Je hoorde uh, eh, Stan Peters met Sweet City Woman uit 71 van het album Against the Grain. En dan hoor je eh, Les Paul en Mary Ford met de Bye Bye Blues. En dan weet je het wel, klaar, over en uit. En we zijn toe aan twee uurtjes Hans met zijn Muziek Boulevard. Jawel, hij heeft alles al bijna compleet. Je begint met de Beatles, hoorde ik net, hè? Klopt dat toch? Hallo? Je begint met de Beatles, toch? Ja, natuurlijk. Kijk, helemaal goed. Ah, nou, veel plezier in ieder geval met Hans de komende twee uur. En wij zijn de volgende week weer met Matchbox.